Jelle Visser met het NOS-journaal. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in totaal 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Dat heeft staatssecretaris Keizer bekendgemaakt. Een kwart van het bedrag is bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Het overige geld moet banen creëren in duurzame energie, bijvoorbeeld met waterstofprojecten. Door het beëindigen van de gaswinning in het noorden dreigt daar veel werk te verdwijnen. De strijd binnen Forum voor Democratie lijkt verder te escaleren. Senator en kandidaat voor de Tweede Kamer, Nicky Pauverwij, schrijft in een brief aan het bestuur dat Thierry Baudet de afgelopen tijd is geradicaliseerd en complottheorieën is gaan aanhangen over de coronapandemie. Dat schrijft de Telegraaf. In het programma Bo ontkende Baudet de aantijgingen en dat hij antisemitische denkbeelden zou hebben. In het RTL-programma werd gemeld dat het bestuur aangifte heeft gedaan tegen Baudet... omdat hij de inloggegevens van e-mail en sociale media-accounts niet wil opgeven. De Amerikaanse president Trump heeft zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verleend. De president maakte dat bekend op Twitter. Tegen Flynn liep een zaak omdat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS rond de presidentsverkiezingen van 2016. De democratische leider Nancy Pelosi noemt de gratie een daad van ernstige corruptie en brutaal machtsmisbruik. De burgemeester van Napels wil het voetbalstadion in de stad omdopen tot het Diego Armando Maradona Stadion. Dit ter ere van de Argentijnse spits die gisteren op 60-jarige leeftijd is overleden. Maradona speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli... en won er tweemaal de landstitel en de UEFA Cup. En dan het weer. Vannacht kans op een bui, maar het is niet koud. Overdag in het midden van het land van tijd tot tijd regen.